Zes uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. Nederland in reis per bus, trein of boot naar het buitenland. België wil dat passagiers vanaf volgend voorjaar hun paspoort moeten laten zien... als ze een internationaal OV-kaartje kopen. En Nederland is positief over dat plan. De gegevens worden in een databank opgeslagen. Bij vertrek wordt het ticket nog een keer vergeleken met het paspoort of de ID-kaart. Nu geldt zo'n strenge controle alleen voor vliegtuigpassagiers. De dader van de aanslag op de Berlijnse kerstmarkt, Anis Amri, is na de aanslag ook in Amsterdam geweest. Het was al bekend dat hij kort na de aanslag de trein naar Nijmegen had gepakt. Volgens de Duitse justitie is hij daarna doorgereisd naar Amsterdam Centraal. Vanuit daar ging hij naar Lyon in Frankrijk en verder naar Italië. Daar werd hij vier dagen na de aanslag door de politie doodgeschoten in Milaan. Verder heeft justitie bekendgemaakt dat een Tunesier van 26 is opgepakt. Die wordt gezien als een handlanger van Amri. Drie leden van een Haagse rapgroep blijven in Suriname nog minstens 30 dagen langer in de cel. De bandleden van Strictly Family Business werden een week geleden opgepakt in een hotel... op verdenking van seks met een minderjarig meisje... en het verspreiden van kinderporno twee jaar geleden. De Haagse rappers waren nu opnieuw in Suriname... om samen met andere Nederlandse bands op te treden. Hun arrestatie komt op een moment waarop de Surinaamse justitie bezig is... met verscherpte aanpak van kindermisbruik. De man uit Eindhoven is veroordeeld voor het bezit van kinderporno. Hij heeft een celstraf gekregen van drie jaar, waarvan één voorwaardelijk. De man had in twaalf jaar tijd zeker anderhalf miljoen strafbare foto's en 11.000 films verzameld. Zo meldt Omroep Brabant. Een deel van het materiaal was zeer gewelddadig. Het weer, de wind neemt af en in het binnenland verdwijnen de buien. Alleen in de kustgebieden nog kans op een enkele bui. Temperatuur vannacht in het binnenland een paar graden onder nul. Kans op gladheid. Morgen van tijd tot tijd zon, vrijwel overal droog. Dan wordt het 0 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam...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 Het is, eh, ja, hoe zeg je dat? Aflevering 1, jaargang nummer 2? Eh, ja, dat klopt zeker. En je hoort hem al. Je, je, hoort hem, ja, je komt ermee, mij, sorry. Je hoort het al, hè? Sander is er weer. Sander! Ja, Jono! lekker bezig. Hey, wat gaan we vandaag doen? Nou, zeg het maar. Knallen het nieuwe jaar in. Ja, lekkere... Volgens mij zitten we er al vier dagen in, maar dat maakt allemaal niks uit. <laughs> we gaan er gewoon knallen dinsdag altijd. Ik ben nog steeds aan het bijkomen hoor. Wat, van de vorige uitzending of van Oud Nieuw zelf? Ja, van Oud en Nieuw zelf. Nou, dat was best wel erg hè. Ik was daarbij en uh, dat was niet goed. <laughs> nee. Oh, nou, laten we het zeggen. Alles was goed, maar het was ook weer eh, te goed. Het was te goed. Ja. Maar eh, ja, we zijn er weer. We nu weer nou, fris en niet fruitig. Maar in ieder geval, we zijn er weer. Zie je van Beachmasters, jaging 2. We zijn er gewoon dit hele jaar weer bij, hoop ik. Ja, daar gaan we wel vanuit. Volgend jaar doen we het gewoon nog een keer over precies dezelfde dag, weet je wel. Alleen even, ik denk dat het dus 5 januari dan, hè, dan? Of 4 januari? Mm, vier. Eh, vijf. Ja, dat dacht ik al. Maar eh, in ieder geval eh, tot nu toe, eh, we, jou hoorde net... de This Town van de, onze vriendelijke snuiter. En dat gaat Sander je vertellen. Neil Hannar. Kijk, wat een gezelligheid. Hè. zo openen wij hier het tweede uur. Of het eerste uur eigenlijk, sorry. Lekker sorry, rustig. Jij bent snel. Nee joh, <laughs> was het maar zo laat al. Hey, we gaan snel verder met Jelle Klauw hier op ZFM.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 Je hoort Little Mix op met Shout To My Ex in the 40 en de Yellow Claw. Love My Nou, die en joh. elke woensdag van uh, eh, 6 tot 8 uur eh, live op CFM. Oh, wat een gezelligheid.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 Mijn naam is Jonas Parson. Dit is ZFM Beachmasters. Got your you in the cutting shade. I've got nothing to lose. gedaan Easy Go. Ja, ik vind het een eh, heerlijke klassieker. Oh, Dan gaat hij gewoon verder, wat een grap Ja, er ging even wat mis. Maar eh, daarvoor hadden we Heim for the Weekend van Coldplay. En het nummer daarvoor was Tuesday van Daniele Sandova. Oh, wat Ja, ik hoor hem gewoon op de achtergrond. Ik weet niet of die kabel eruit heeft getrokken, maar ik hoor gewoon de muziek op de achtergrond. <laughs> ja, ik had de kabel er even uitgehaald. Nee, maar we zijn vandaag allemaal niet meer zo snel volgens mij. Of wel, uh, Sandertje? Nee, ik niet echt meer, nee. Ik ook niet. Eh, in ieder geval, eh, we gaan gewoon verder het eh, tweede uur. ja, waar bestaat het uit? Dat weet je eigenlijk volgens mij wel nu. Nou, het tweede uur. Nou, we gaan natuurlijk zo even naar het weer en verkeer. Oh ja, kom, oh, ja. goed dat je het zegt trouwens. <laughs> maar ik zat even, naar de klok te kijken. We gaan zo naar het weer en verkeer. het tweede uur gaan we ook gewoon weer heerlijke mix draaien. Nou, nou, dat vind ik helemaal top. Ik uh, stem kort Zo niet dan toch, wij gaan gewoon snel verder. Dit is ZFM. Dit is ZFM. En we gaan verder met Britney Spears, Make Me. ZFM Beachmasters. I'm dreaming about somebody This feeling I wanna go with it Cause there's no way We're hiding away from this tonight This tonight Can tell you all By the way I see you staring across the room I should be on this.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 Hier is Sander met het weer. De verwachting voor 4 januari. En morgen 5 januari. Vanavond en vannacht vallen er nog enkele buien met in het binnenland hagel en sneeuw. Het gaat licht vriezen. Vlak aan zee wordt de graad 1 of 2 boven nul en de wind gaat uiteindelijk liggen. Morgen is het vrij zonnig, droog en rustig winterweer in de middag even tot 1 tot 4 graden. Vlak aan zee en in Zeeland 5 of 6 graden. In de avond en in de nacht naar vrijdag vriest het uiteindelijk en gaat het land inwaarts matig vriezen. Dat was het weer. Dankjewel Sander. Het wordt steeds korter. Wat het weer of? Ja, het weer. <laughs> dat betekent dat we over twee, dagen zijn vergaan. Hey, eh, nee, dankjewel Sander. We gaan snel verder met, nou, dat weet iedereen al, het verkeer. En normaal zeg ik, ik noem ze niet langer dan vijf minuten op. Maar ze zijn allemaal twee langer... Eh, oh nee, ze zijn niet alle langer dan vijf minuten. Ik heb twee files staan momenteel. Eentje op de A1, 11 minuten vertraging tussen knopen Diemen en Diemen Noord. Op de A12, 5 minuten vertraging tussen Den Haag Centrum en het uh, Malieveld. Ja joh. Nou, dat <laughs> zijn ze eigenlijk alweer. Oh, ja, die moeten we wel opwandelen. Zoals Sander altijd te zeggen. Kleine flitsmurf of grote flitsmurf. Zegt u het eens. We hebben er weer een paar staan. Oh. Op de A6 staan er ook eentje bij uh, eh, Sjoeren, eh, Muidenberg met de 68.2. En op de A12 Utrecht-Gouda. Utrecht-Gouda hectometer ah, normaal 49,2. Op de A16 Breda Rotter, Rotje Knor 71,1. En op de A27 Almere Breda 91,3. En dan tot slot hebben we er nog eentje staan, kleine. Hij, eh, die staat op de A73 uh, hebben Echt in Nijmegen de bal 24,6. Hij, je, ik zeg bedankt, eh, de ballenklootzak.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 Ja, jij vindt het nummer niks. Ik word er gewoon spontaan geil van. Hé, hey, luister dan. Eh, ik zat dit... Uh, luister dan. Ik zei... Uh, grap, helaas luister. Luister dan. Ik zeg net zo van jou tegen... hoe, zeg ik, hoe zei ik dat? Oh ja, ik zei het van... Hé, hey, meneer. Weet je nog? Eh, hey, meneer. Eh, maar, nee. Oh, meneer, dat is niet mijn winkelvriend. Nee, zo <laughs> gaan we het niet spelen vandaag. Oh. Hey, eh, we waren gisteren op thuis van z'n tweeën. Eigenlijk elke dag, maar dat maakt allemaal niks uit. We waren er gisteren. En volgens mij hadden wij toen daar een, iemand... <laughs> zo, dat ging slecht. Oké, de er kon iemand niet slapen van onze collega. En die ging toen Radio 2 bellen. Heel jammer dat ze Radio 2 belt. Maar om die tijdstippen snap ik het, want er zit hier niemand. Ja. Nou, die werd dus ingesproken, weet je wat, telefonisch gebeld. Daar vonden ze niet zo blij mee, want de man lag ernaar. Nou, maar heel lang verhaal, Ik ga in de taal ja, Het was het vier uur s'nachts. Half uur s'nachts. Half, half ehm, half vier, sorry. Toch, je hebt wel gelijk. Ja, half in ieder geval, um, dat wordt opgenomen. En toen zegt ze tegen mij, ja, maar als jij precies in een appje of in een tekstbericht tegen de radiopresentator zegt van... ik hoef niet gebeld te worden, want ik lig te slapen. Dan, weten we allemaal zeker dat je allemaal gebeld wordt. Ja, dat hebben wij toch ook gehad in de 24 uur. Dan waren er 25. Maar maakt niks uit. Het gaat om principe. Nee, dat klopt. Zeker weten. Ik, uh, tegen mij hebben drie mensen gezegd... je mag me niet bellen. Nou, wat doe ik dan? Ik ga je bellen. Ja. <laughs> je kan beter mij zeggen... Ik, bel, ik, wil dat je me belt. Ik wil dat je me belt. Maar dan bel je namelijk niet. Bij deze. De volgende keer weet ik nog niet zeker in welke volgende keer doe. Maar eh, je bent zo heel de lul. Hey, eh, kort samengevat. dat betekent... dit is 4 januari aflevering 1 van het tweede jaargang. Ja. Dus ik denk dat we eigenlijk even moeten gaan bellen zo. Dus uh, ja, gaat even goed in je contacten kijken. En dan gaan wij intussen even snel verder met de one and only, de enige echte Maan. Is helemaal goed. Give You All I Got. ZFM, Beachmasters. Zico Kanaal 40, 106.9 of www.zfm-live.nl. Dit is man. Maybe I keep saying this lately. When will I find my way home? When will I find my way home? nothing you can say. I don't wanna stay. I just wanna play. There's nothing you can do. Ja, vertel maar. <laughs> ja, ja dit, dus eh, komt, binnen als een klapper of niet dan eigenlijk. Ja. Ja, ja. ja. Heeft u gewerkt met Oud en Nieuw in de nacht? Nou, hoeft niet. Nee, luister, ga ik heel eerlijk zijn. Hoeft ook niet op nacht zijn. Kan ook tot 11 uur. Kan ook eh, na 1 uur s'nachts pas begonnen zijn. Dat mag ook. Ja, dat kan ook. U valt dan in de categorie oude nieuwswerker. <laughs> oude en nieuwwerker. Maar in ieder geval mag je gewoon even bellen naar eh, 023 57 30 393. Ja, zullen we nog een keer halen? 023 57 en dan een 3. Alweer een 3. Nou ja, we kunnen nog een 3 opnoemen, maar dan, krijg je mij niet te pakken. Nee, mij ook niet. Hé, <laughs> hey, maar dan gaan we het even over hebben. Heb jij met het nu gewerkt? Nee, ik was vrij. Jij hebt wel gewerkt, je liegt. Weet je nou, wel? Nee, ik, heb even op de ijsbaan gewerkt. Nee, nee, en ik heb in de kroeg gewerkt, eh, om, gewerkt. om, alle bier op te drinken, ja. Nou ja, je hebt uw lever in werking gehouden. Met heel veel moeite. Maar dat heel veel moeite. Nee, het gaat niet om onze verhalen. Het gaat om de verhalen van jullie thuis. Ik zou zeggen, bel even naar de studio. We zijn eh, gewoon... Eh, of heeft u wat leuks, gemaakt? leuks meegemaakt met oud Ja, of wat minder leuks mag ook. Eh, gewoon jouw oud in ieder geval. Dus het is niet alleen voor die werkgevers. Bel gewoon even in de studio 023 573 93. Ja? Oké, bel even naar de studio. Dat kan tot een goede kwart over zeven. Ja. <laughs> ja, sorry. Ja, ik weet niet. Ik ben een beetje vrolijk. Ik ben Nog een half uurtje. Oh, echt? Ja. Oh, ja. kwart voor acht, sorry, mijn excuus. Ja, rommelig, <laughs> rommelig. Ja. Ja. En uh, wij zijn niet zoals Radio 2 dat we nu opnemen, het zijn er morgen uit. Dat zijn wij niet. Wij snel even met Baby Russia. I got I you. you. Do you got me? I got you. Woo. I can see you hurting. I've been through the same thing. Baby, don't you worry, I got you. quits. I got you. En heb jij nog niet zoveel van het oud nieuw meegemaakt? Bel gerust, bel gerust. Maar dan gaan we het gewoon even hebben over welk nummertje we horen in het nieuwe jaar. En het is dan speciaal voor jou, dus verzoeknummertjes mogen ook vandaag. 023 5730 393. Nog één keer 023 5730 393. Hey Russia. But you'll Tijd weer ZFM. swear my shit's so sick. Ayy. En dan voor je... Gatlantis, Hoek and Sting, Love On. Me. Ja, juist. Ik, dacht al, wat blijft het nou? Ja, ik was even afgeleid, sorry. Oh nee, ga je weer. Hey, heb je nou, ehm, heb je al, hebben we al reacties gehad eigenlijk? Nee. Nee? Nee, niemand wil. Is de telefoon er niet over gegaan? Nee. Zou het nou zo'n slecht programma? I don't know. Zou het nou zo'n slecht programma? I don't know. Nou, bij deze stoppen we met de radio. Nee, dat kunnen we niet maken. We gaan snel verder met CR The Greatest. Eén laatste nummer dit uur. De The Greatest. Featuring Kendrick Lamar. Lekker bezig. Ja. Teamwork zitten we in vandaag, jongens, dit nieuwjaar. Oh ja? Nou, ik denk het wel. Hey, eh, weet je wat we nou zeggen? We gaan snel verder met... Uh, oh, nee, Oh, hij komt. Hij, komt. Hij komt. Die lieve goeie. Dit is ZFM. Like het. Sexual. ZFM Beachmasters, laatste nummer van het laatste uur.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 You are, you are, you are, you are, you are. Everything that I dreamed of. Now I can paint a picture. You've twee uur zijn we er gewoon weer. Ja. En we hebben weer een hele lekkere mix voor je klaarstaan. Wat zei jij, Sander? Lekker. Na het nieuws, eh, de reclames, eh, het weer en het verkeer zijn we gewoon weer terug bij jou, hè? Ja, ja. En dan beginnen we gewoon eh, met onze mix. Misschien belt er nog iemand, je weet het maar nooit.